Drie uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Keulen is het Centraal Station ontruimd vanwege een gijzelingsactie. In de apotheek bij een achteringang wordt iemand gegijzeld. Ooggetuigen zeggen tegen een verslaggever dat de gijzelnemer... een meisje in brand wilde steken in de McDonald's in de buurt. Er is contact met hem en er wordt onderhandeld over de beëindiging van de gijzeling. Na Volkswagen, Audi en Mercedes lijkt nu ook Opel zich schuldig te hebben gemaakt aan het inbouwen van Schumel software. En daarmee pakken de testresultaten van dieselauto's gunstiger uit. De autoriteiten in Duitsland hebben invallen gedaan bij Opel. De militaire vakbond AFNP wil een extern meldpunt laten kijken... naar intimidatie, pesten en seksueel misbruik bij Defensie. Op dat gebied gaat het nog vaak mis, staat in het rapport van de commissie Giebels. Staatssecretaris Visser wil een meldpunt van Defensie zelf... maar de vakbond vindt dat geen goed idee. Defensie is niet in staat om snel maatregelen te nemen. Er moet nu iets gebeuren, zegt de AFNP. De topmannen van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase en autofabrikant Ford gaan deze maand toch niet naar Saudi-Arabië voor een grote conferentie voor investeerders. Ook andere topmannen van grote bedrijven zouden afhaken. Het besluit volgt op de verdwijning van de journalist Jamal Khashoggi. Hij is columnist voor de Washington Post en is kritisch over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De bedrijven hebben niet gezegd of de verdwijning van Khashoggi ook de reden is van de afzeggingen. Op de ring Amsterdam is een man die wel werd gered door medeweggebruikers. Volgens de politie zagen andere automobilisten het gebeuren... en grepen ze in door hem met hun eigen auto geleidelijk tot stilstand te brengen. Toen dat gelukt was, sloegen ze een ruit in van de auto... om eerst hulp te kunnen verlenen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vrij zonnig, wel wat wolkensluiers. Het is 20 graden te wallen tot plaatselijk 25 in Limburg. Ook morgen zonnig en warm, 22 tot 26 graden.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 Baby, I'm tired of being friends. Oh, I wanna know if you feel the same. And could you tell me, do you feel my pain? Don't leave me in doubt. Babe. Every time you see me, what do you see?